is het geweld in het zuidoosten van het land weer toegenomen. In dit deel van het land wonen overwegend Koerden. Vijf doden vielen in de provincie Mardin, dicht bij de grens met Syrië. Twee anderen kwamen om het leven in de stad Diyarbakir, die iets noordelijker ligt. Bill Cosby heeft zeven vrouwen aangeklaagd die hem van seksueel misbruik beschuldigen. De Amerikaanse komiek zegt dat hij hen nooit heeft gedrogeerd of misbruikt. Volgens Cosby zijn de vrouwen op zijn geld uit. Het afgelopen jaar werd Cosby door meer dan 50 vrouwen beschuldigd van misbruik. Hij zou zich aan hen hebben vergrepen nadat hij hen slaapmiddelen had, met slaapmiddelen had bedwelmd. De zeven die Cosby nu aanklaagt hadden gezamenlijk een aanklacht ingediend... en deden hun verhaal daarnaast bij verschillende Amerikaanse media. Volgens Cosby hebben ze zijn goede naam bezoedeld door hem publiekelijk te beschuldigen. Een moeder en dochter uit Almelo moeten jaren de cel in voor het plannen van een ontvoering, meldt RTV Oost. De moeder zou uit wraak gehandeld hebben. Ze vond dat haar ex-familie haar en haar kinderen slecht behandelde na de scheiding. Daarom wilde ze haar ex-schoonvader en de ex-zwager ontvoeren. De ontvoering werd nauwkeurig voorbereid. De vrouwen verzamelden namen, auto's, kentekens en gegevens over kinderen van hun slachtoffers. De moeder en haar dochter wilden de gijzeling niet zelf uitvoeren... maar hadden contact met een man van wie ze hoopten dat hij de plannen zou uitvoeren. Ze zijn veroordeeld tot zelfstraffen van 2,5 en 3,5 jaar. Adelheid Rozen heeft de Lode Leeuw gewonnen als meest irritante BN'er in een reclamespot op tv. Ze kreeg 46% van de stemmen voor haar rol in een spot voor Jarden Uitvaartverzorging. De Lode Leeuw voor meest irritante commercial ging naar Ontdek wat Toei met je doet van reisorganisatie Toei Nederland. Het weer vanavond en nacht bewolkt en lokaal wat regen. Morgen veel bewolking, in het noorden af en toe nog wat zon.